is van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse motorcoureur Joey den Beste is vandaag om het leven gekomen tijdens een race in Finland. De Achterhoeker was 30 jaar oud. Volgens de raceorganisatie verloor den Beste de controle over zijn motor in de formatieronde. In Eindhoven is een tijdelijk kunstwerk voor Kitty Kotti vernield. Eindhoven heeft nog geen monument voor het slavernijverleden. En daarom was er voor de herdenking gisteren een tijdelijk kunstwerk geplaatst. Het beeld dat een keten voorstelt is van zijn sokkel gehaald. Wie erachter zit is onbekend. In Vlissingen werd eerder dit weekend een slavernijmonument beklad met racistische leuzen. Dat monument was er zonder vergunning neergezet, maar mocht van de gemeente wel blijven staan. Aan de frontlinie in het oosten van Oekraïne zijn de Russische troepen bezig met een opmars, zegt de Oekraïense visie minister van Defensie in een bericht op Telegram. De Russen rukken volgens haar op in de regio's Advivka, Marzinka, Liman en Svatove. Maljar noemt de situatie ingewikkeld. Tegelijkertijd zijn de Oekraïnse troepen voor een deel succesvol in andere delen van datzelfde gebied. Ook ten zuiden van Bakhmut zouden de Oekraïnse troepen geleidelijk oprukken, net als in Melitopol en Berdjansk. De minister van Defensie spreekt over intense vijandige weerstand en zware gevechten. FC Twente-icoon en oud-international Theo Pauwplaats is overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Pauwplaats speelde in de jaren 60 en 70 als aanvaller voor FC Twente. Met de club haalde hij in 1975 de finale van de UEFA Cup... en in 1977 won hij met Twente de KVB-beker. Paul Plat scoorde 82 keer voor de club, die hij altijd trouw bleef. Tussen 1967 en 72 kwam hij 13 keer uit voor Oranje... waarin hij onder andere speelde met Johan Cruijff. Daarin scoorde hij drie keer. Theo Paulplats was 76 jaar. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog bij 12 tot 16 graden. Morgen is er een mix van stapelwolk en zon. Verspreid over het hele land enkele buien.